Dat betekent waarschijnlijk dat er geen meerderheid voor is in de Senaat. De Belastingdienst gaat wel vast met het plan aan de slag. Als het dan alsnog sneuvelt in de Eerste Kamer... krijgen 4 miljoen huishoudens een onjuiste voorlopige aanslag. Mensen krijgen daardoor volgend jaar te veel terug. Gezinnen met één kostwinner moeten daardoor in 2017 700 euro terugbetalen en twee verdieners zo'n 1400 euro. Op de luchthaven van Istanbul zijn acht mannen opgepakt die mogelijk banden hebben met de islamitische staat. Ze kwamen met een vlucht uit Marokko en zeiden dat ze in Turkije vakantie wilden vieren. Maar de politie vond hun verhaal verdacht en ze bleken ook geen hotelreservering te hebben. Een van de mannen had een kaartje van Europa bij zich... waar een route op stond van Turkije naar Duitsland. Op wat voor manier de acht betrokken zouden zijn bij islamitische staat is niet duidelijk. Op het internationale vliegveld van Kopenhagen is groot alarm geslagen vanwege een onbeheerde tas. De politie heeft iedereen in Terminal 3 gevraagd te vertrekken. De metro stopt niet meer bij de luchthaven. Mensen die al zijn ingecheckt kunnen nog wel vertrekken. De geestelijke gezondheidszorg in de provincie Drenthe moet fors bezuinigen. Hierdoor verdwijnen de komende jaren 240 banen bij de GGZ. Vorig jaar schrapte GGZ Drenthe ook al honderden banen. Toen kon de organisatie gedwongen ontslagen vermijden. Maar volgens een woordvoerder kan dat nu niet worden uitgesloten. Het weer op veel plaatsen is bewolkt. In de namiddag en avond komen er vanuit het westen buien en dan gaat het ook harder waaien. Aan zee wordt het stormachtig. Morgen begint met regen in het noorden en midden van het land. Later vooral in het zuiden buien en dan wordt het 12 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.